is nieuws van 6 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea mogen 169 Russen meedoen, zegt het IOC. De Russen komen uit onder neutrale vlag en moeten zich aan strenge regels houden. Zo mogen ze geen Russische uitingen dragen. Het IOC straft Rusland vanwege het grote dopingschandaal rond de vorige Winterspelen in Sochi. Alleen sporters die aantoonbaar schoon zijn mogen dit jaar meedoen. De jongen van 17 die gisteravond werd doodgeschoten in een jongerencentrum in Amsterdam werkte daar als stagiair. De politie denkt dat hij niet het doelwit was, maar kan dat nog niet uitsluiten. Twee mannen met bivakmutsen op kwamen het jongerencentrum binnen en riepen één of meer namen, maar niet die van, die, van het slachtoffer. Gisteravond waren er tijdens de schietpartij kinderen bezig met kookles en kickboksen. De politie noemt het een wonder dat zij niet gewond raakten. Er zijn tientallen kogelinslagen gevonden. In Amsterdam en Keulen zijn Koerden de straat opgegaan om te demonstreren tegen de Turkse bombardementen in Syrië op Koerdische doelen. Bij beide protesten was het ze nu en dan onrustig. In Amsterdam werden negen mensen opgepakt voor mishandeling en openlijke geweldpleging. De demonstratie in Keulen werd door de politie afgebroken... omdat sommige van de 20.000 betogers agenten belaagden. Ook in Brussel gingen zo'n duizend Koerden de straat op. Bij een schietpartij in een nachtclub in Brazilië zijn zeker 14 mensen gedood. Zes mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 12. Het gebeurde in de stad Fortaleza, vlakbij een stadion dat werd gebruikt voor het WK voetbal in 2014. Waarschijnlijk hield de schietpartij verband met een oorlog tussen drugsbendes in dat deel van het land. Het weer vanavond vanuit het noordwesten regen, morgen veel bewolking en op veel plaatsen droog. In de loop van de dag kan er wat motregen vallen. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging op de A15, Nijmegen naar Rotterdam, na een ongeluk bij Hardingsveld.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 ZFM Entertainment. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond, eet smakelijk en blijf lekker luisteren. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm, we reach the shore. Dus ja, toch wel het, uh, het slechte weer. Is het momenteel eh, in Zandvoort ja, toch wel regenachtig. Bij een graadje van ja, 6. Ja. Kleine 6 graden. En ja, morgen hebben we eigenlijk hetzelfde weer. Ja, licht bewolkt. En ja, een graadje of ja, tussen 8 en 10 graden. Hier en daar een spatje regen. Dus ja. Morgen lekker wandelen op het strand van Zandvoort. Dit was YouTube. En With or Without You. En we gaan lekker een, eh, een gouden oude draaien van eh, ja, Bob Marley en de Wailers. En uh, The Redemption Song. Je kent u vast nog wel. today to Kai from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing? these songs of freedom. Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say. It's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption. songs, these songs of freedom, songs of freedom. The Redemption Song, Bob Marley en de Wailers. En ja, ik heb een verzoekplaatje die, eh, die wordt aangevraagd door Federico. En die wil een plaatje horen van eh, Robert Leroy en uh, Praat met mij. met mij Is alles wat wij hadden dan ineens voorbij Ik weet ik heb een fout gemaakt Het lag aan mij Kom praat met mij Onzekerheid Door eigen stommiteiten mijn vertrouwen kwijt Iets wat meestal in het leven tot ellende leidt zekerheid. Gun mij de tijd te leren van mijn fouten. Ik wil jou niet kwijt. Het mooist wat ik ooit had zo uit mijn handen glijdt. En in stukken valt alsof het nooit bestond. Jij bent mijn vrouw als jij en vergeet de pijn. Ik kan alleen met jou gelukkig zijn. Praat met mij, zeg alles wat je zeggen wil, maar praat met mij Misschien is onze oplossing wel heel dichtbij, maar praat met mij. Kom terug bij mij en vergeet mij mijn fouten die ik heb begaan. Zonder jou wil ik niet verder door het leven gaan. Kom terug bij mij. Hun mij de tijd ik wil jou niet kwijt. Het mooist wat ik ooit had, zo uit mijn handen glijdt. En in stukken valt, alsof het nooit bestond. Jij bent mijn vrouw, als jij mij nodig hebt, dan ben ik hier voor jou. Schenk me je vertrouwen en vergeet de pijn. Ik kan alleen jou gelukkig zijn. Schenk me je vertrouwen en vergeet de pijn. Ik kan alleen met jou gelukkig zijn. Ja verzoekplaatje van Frederik Wij En die, eh, ja, gewoon een heerlijke plaat. Robert Leroy en Praat met mij. En we gaan lekker terug in de oude doos. En daar hebben we gegrepen George McRae en Rock Your Baby. CFM Entertainment for You. En zit je te eten, eet smakelijk. En zo gaan we nog eventjes eh, contact opnemen met uh, ja, Diego Holskun. Nou, zijn single. Alleen jij. Maar eerst George McRae en Rock Your Baby. jaren 70. George McRae en Rock Your Baby. We gaan verder met Lady en When Waits. Die u vroeger daar ook naar. Zo'n sportwagen met eh, een donkere krullenbol en eh, ja, een eh, blonde, blonde chauffeur. Oftewel Starsky en Hutch. En die blonde, die heette David Soul.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 En eh, ja, ik ga het ook iemand in eh, in de uitzending halen zoals ik al eh, net beloofd heb natuurlijk. En dat is eh, Diego Holsten. <coughs> Sorry. Diego Holsken. En eh, alleen jij. Daar gaat het over, hè? Deze single. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Hey, eh, ja. Was je aan het eten? Sorry? Ik zeg, was je aan het eten of heb je net gegeten? ik, ben, ik ben vanmiddag naar de markt geweest. Heb ik een lekker frietje zuurvlees gegeten. Oké. ja. hey, deze single, alleen jij. ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Hoe, hoe ben je eraan gekomen eigenlijk om deze single te gaan maken? Ja, zoals je weet is het mijn eh, debuutsingle, dus mijn allereerste single. Ja. En ehm, ik ben eh, bij Manfred terecht terechtgekomen op onder andere advies van eh, Jaman. En ik ben om de tafel gaan zitten met Manfred en we hebben mijn wensen een beetje besproken, ja. welke richting dat ik op wil. En ja, toen is Manfred eigenlijk begonnen te schrijven. En daar is alleen jij te gekomen. Oké. En helemaal naar tevredenheid neem ik aan? Ja, zeker weten. neem aan dat je er heel blij mee bent met deze single. Ja, dat is zeker waar. Ja, en eh, het publiek ook. Ik bedoel, ik krijg hele goede reacties. Nou, dat, dat, dat, ja, daar doen we het voor, toch? Ja, zeker weten. Dat is het doel, hè? Ja, ja, ja. hey, en, Diego, eh, ja, ben, jij, ben jij familie van? Ja, ik ben inderdaad familie van. Ah, oké. Nou, die kennen we. altijd gevraagd. Sorry? Dat wordt mij bijna altijd gevraagd. Ja, ja, eh, het ja die, naam, hè? Holskun, ja. ja. ja. <laughs> hey, wat, wat zijn jouw toekomstplannen, Diego? naar mijn toekomstplannen. Ik heb heel veel plannen en ook heel veel dromen. Ja. Maar ehm, allereerst ehm, kijk ik naar 2018 en dan ehm, hoop ik natuurlijk veel bekendheid te mogen creëren. En zodat gewoon binnenkort iedereen weet wie Diego Holsken is en mijn liedje kan meezingen. Dat is op dit moment wel mijn eh, voornaamste doel. Ah, Oké, ja, je wil dus eigenlijk gewoon, uh, eh, gezegd eh, breed uitgezegd, uh, je wil kunnen leven van dit vak. Waar je, ja, waar je liefde voor hebt, zeg maar. Ja, ja dat zou de ideale situatie zijn inderdaad. Ja, het is, eh, ja eh, eigenlijk is het een, eh, hè, een hobby, maar het is, het is van, je, van je hobby werk maken, zeg maar, hè? Ja, ja, het wordt steeds minder hobby, moet ik zeggen, want ik ben ieder weekend onderweg. Ja. En het is eigenlijk al zo vanaf het begin. Ik ben nu anderhalf jaar bezig. Ehm, ja, dus ik moet zeggen, het, het, gaat, hartstikke goed. Ik ben hartstikke tevreden. Ja, nou, goed. De, de, voor, voor jezelf is het ook lekker natuurlijk. Ja, zeker weten. Dat betekent dat je het goed doet, hè? Ja, ja, sowieso. Daarom zeg ik, eh, je moet je eigen er goed bij voelen natuurlijk. Ja, en ja, en, ja het, eh, het, leven gaat niet altijd over rozen en zeker niet eh, voor de artiest. Nee, dat is zeker waar. Dat, ja. We kennen allemaal onze ups en downs. En dat is in het artiestenvak precies hetzelfde. Ja. Hey, kunnen mensen jou nog ergens vinden op Facebook, Twitter? wat, wat hebben we nog meer? Instagram? Ja, zeker weten. Ehm, ik heb een eigen Facebookpagina. Als je in de zoekbalk intypt Diego Holsken, dan kom je op mijn pagina terecht. Ja. Dus dan zeker zeggen eventjes een like geven. En mensen kunnen mij ook volgen op eh, Instagram inderdaad. En eh, dan krijg je een kijkje in mijn eh, privéleven. En ik heb ook een eigen website, www.diegoholsken.nl. Daar staan alle contactgegevens op en oh ja, overige informatie over mij. Dus vooral even kijken op mijn website. Ah, oké, en Holsken is met een Z voor, voor de mensen, voordat ze dadelijk met Holsken met een S gaan zoeken. Inderdaad, ik ben blij dat je het even zegt. Ja, ik, eh, ik denk zo, eh, want ja, je spreekt het Holsken, maar... Hè? Holsken met een Z, ja, inderdaad. Gewoon met een Z. Ja, en dan, eh, dan komt het wel goed. En zeker ook voor ja, boeken. Dat kunnen ze ook op jouw site weg? Of, of gaat dat ook via Facebook en dergelijke? Dat kan ook. Het kan via Facebook, kan ook via de website. kan, als je een Google intypt Diego Holsken, kom je ook meteen bij mij terecht. Dus als het goed is, is het allemaal heel makkelijk en komt dat helemaal goed. Oké. Hey, ehm, ja, het is de eerste single. Ja. Eh, gaat er nog iets leuks gebeuren dit jaar? Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ik, eh, ik heb een, contact gehad met Manfred. Ja. En dat is zeker een eh, tweede, tweede single in aantocht. Ik weet alleen nog niet precies wanneer dit jaar, maar dat zal wel dit jaar plaatsvinden, zeker weten. Ah, oké. En dan werk je langzaamaan uh, naar een, een album? Of blijf je bij de singles? Misschien, bij, misschien in de toekomst wel. Maar zoals je weet, het kost allemaal veel geld. Dus, uh, ja, ja, dat sowieso, ja. Dus uh, een tweede single doen. Ah, oké. Gaan we die afwachten? Maar eerst gaan we eh, natuurlijk deze single draaien. Jouw debuutsingle, Alleen Jij. Ja. En dan wil ik jou bedanken in ieder geval voor jouw tijd. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het leuke interview. Ja. En ik wens alle luisteraars natuurlijk nog een hele mooie avond. En jij bedankt voor het interview. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, hey, tot de volgende keer. Heel goed weekend. En ja bij de volgende single misschien dat je, ja, hier in de studio. Wie weet. Ja, wie weet. Leuk. Toch? Ja, zeker weten. Hi Diego. Ik zou zeggen, fijne avond, goed weekend. En ik spreek je weer. Bedankt. Groetjes. Hoi hoi. Diego Holsken en alleen jij. het lijkt zo doodgewoon. De dagelijkse dingen, ik leef de dag met de dag. Maar toch sta ik eens stil. Hoe speciaal dat je bent, dat je hier altijd dicht bij me bent. En ja, alleen jij. We gaan een plaatje draaien. En een plaatje, plaatje, plaatje, plaatje, plaatje. ja, is van Tom Jones en Help Yourself.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 Zo, dat was hij dan. Tom Jones in Help Yourself. En ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Federico vind je nog steeds leuk? Ja, zeker weten. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, Federico is eventjes hier op, eh, op visite bij eh, ja, CFM Entertainment for You. En dat allemaal in de studio aan de Tolweg 10A. Eh, en ja, nou ja, je hebt het naar je zin toch? Zeker weten, heel erg naar mijn zin, helemaal top. Ah, oké. Hey, we gaan een plaatje draaien van Mighty Sparrow en Baron Lee. En Only a Fool Breaks His Own Heart. when I know you love someone else. Only a fool breaks his own heart. I pretend that I don't see when you walk. a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though. can't let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own. let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. Only a fool. Baron Lee, Mighty Sparrow, and Only a Fool. You shake my nerves and you rattle my brain. It's Jerry Lee Lewis and the Great Balls of Fire. You broke my Goodness gracious, great balls of fire. I let you love I've changed my mind. This love is fine. Little race, just great balls of fire. Kisses baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twitch on my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. hold me, baby. Well, I to love you like I love is sure. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to hear that I quit on my thumb? Real never somebody show his fun. Come on, baby, drive crazy. Raise the Great Balls of Fire. 1963 was dit. En uh, oh, ja dit is een heel mooi nummer. Luister zelf maar, ik kom er niet uit de tekst. Jay Samuel Zevoto. Ljubavi moja prošla, i moja i rođeno oko moje Fale mi pitanja tvoja Sve što imam sve laž I sve bih dao sad Za jedan dan sa tobom Sve što imam sve je I ovaj život njom Sad ruši sve pred sobom 다 Samuel Zivotu. En Jay was dat. En, eh, ja, voor eh, ja, voor mijn vriendinnetje uh, eh, Zonka. En ehm, ja, we gaan een plaatje draaien. En dat is ja, een plaatje van Michael Nobe En hey, weet jij wel... Jouw zoele blik geeft mijn gevoel van angst. Wil met je dansen, nachten en dagen. Maar ik loop je mis, als ik denk het is mijn kans. Elke avond loop ik daar weer langs. Op die plek waar ik jou zag staan. In de hoop dat ik je kan ontmoeten. Want dit gevoel kan ik echt niet meer aan. we gaan lekker door een oude doos. En je hoort de zee ruizen. Hele leuke formatie waren dit. Je weet wel, die man met die gekke bewegingen. Bobby. Bonnie M. En By the Rivers of Babylon. De rivieren van Babylon. By the rivers of Babylon. En eh, ja, deze formatie. We gaan lekker verder met een Nederlandstalige plaat van Rob Zorn. Deze zanger uit Haarlem. moeten laten weten dat ik alleen wou zijn en je wou vergeten. Ik had verloren van de fles. Het was voor mij een wijze les zit zonder werk en kan mijn huur niet meer betalen. Door de stad hoor ik de wildste verhalen. Maar ik zit vol met spijt. Kom jij nog bij me terug? Want hoe heb ik toch zo egoïstisch kunnen zijn? Toen ik bij zinnen kwam, zei jij eruit of ik verdwijn. Ja, jij verdiende beter fantastisch kunnen zijn. Zie jij nu niet mijn verdriet en mijn pijn? Ik toon je me bedaar en zeg oprecht, ik hou van jou. We konden samen langer niet goed praten. Bewaar de problemen steeds maar weer voor later. Oh, het werd een hel voor jou. Ik kon het langer niet meer aan Ik ging de fout en liep mee met verkeerde vrienden. Ik loog, maar jij was net een helderziende. Maar alles ligt nu achter mij. Ik beloof je, echt achter mij. Hoe heb ik toch zo egoïstisch kunnen zijn? Toen ik bij zinnen kwam, zei jij eruit of ik verdwijn. Ja, jij verdiende beter maar ik leef in een roes. Hoe heb ik toch zo egoïstisch kunnen zijn? Zie jij nu niet mijn verdriet en mijn pijn? Ik toon je me berouw en zeg oprecht ik hou van jou. Ik maakte vele fouten, ik dacht niet meer aan jou. In de kroeg bij al mijn vrienden, die zeiden niet kappen nou. Ik heb mijn probleem overwonnen. En mijn hart zit vol met spijt. Oh, geef me nog een kans. Ik besteed ja. aan jou. Ik ga gelijk afscheid van u nemen. Rob Zorren was dit. En uh, vol van spijt. Ik zou zeggen, waren we twee leuke, gezellige uurtjes.